Marion Koekoek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering gaat ervan uit dat de islamitische staat in drie jaar kan worden vernietigd. President Obama wil zijn plan woensdag presenteren. De New York Times zegt op basis van regeringsbronnen dat hij drie fasen voorziet. De eerste is al begonnen en bestaat uit luchtaanvallen. Daarna moeten Iraakse strijdgroepen en het Iraakse leger eerst bestrijden. Maar daarvoor moet er wel eerst een regering van nationale eenheid zijn. De derde fase is de moeilijkste, want daarin moet IS in Syrië worden aangepakt. De krant heeft daarover geen details. Arabische landen gaan actief meedoen in de strijd tegen islamitische staat. Tijdens een bijeenkomst van de Arabische Liga in Egypte hebben de 22 lidstaten dat afgesproken. Ze willen voorkomen dat IS geld of strijders erbij krijgt en zullen ze andere internationale acties tegen IS steunen. Dat is volgens diplomaten een steunbetuiging aan de luchtaanvallen van Amerika. Over directe militaire steun is nog geen duidelijkheid. De Britse regering wil de Franse stad Calais een hek van 20 kilometer cadeau geven om de haven te beveiligen. Het is gebruikt bij de NAVO-top vorige week in Wales. Calais dreigde vorige week de haven te sluiten als Londen niet zou bijspringen in de beveiliging. Rond Calais bivakeren al jaren groepen illegale vluchtelingen die naar Engeland willen. Vorige week werd de veerboot naar Dover bestormd door 80 illegalen. Verloskundigen zijn bang voor meer sterfgevallen als er nog meer afdelingen verloskunde worden gesloten. In de laatste 15 jaar zijn 26 afdelingen verdwenen en er gaan er nog drie dicht. Daardoor dreigen er problemen in het uiterste noorden van het land, in de kop van Overijssel, in de Noordoostpolder en in Zeeland. Verloskundigen zeggen bij de EO dat een kwartier extra reistijd het verschil kan maken tussen leven en dood. Dan nog het weer. Eerst nog kans op mistbanken. Overdag in het noorden wat bewolking. Elders veel zon en droog. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. In de Randstad staat nog een file op de ringweg Amsterdam, de A10.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 Hala tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. buena. tu cuerpo, alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Ay. Tell me where we're running to, cause I don't really have a clue these days. Heart, tell me where we're running to, cause maybe this old cowboy's lost.